Daarin beschuldigde ze een voormalig vicepremier van seksueel misbruik. Het bericht werd snel verwijderd en de tennister verscheen weken niet in het openbaar. Nu ontkent ze de beschuldiging. De Wereldtennisbond gelooft niet dat haar statements door haarzelf naar buiten zijn gebracht... en besloot eerder om voorlopig geen toernooien te organiseren in China en Hongkong. De Chileense presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Gabriel Boric, de leider van een coalitie van linkse partijen. Bijna alle stemmen zijn geteld en 56% van de stemmen ging naar Boric. Zijn rivaal, de rechtspopulistische José Antonio Cast, heeft zijn nederlaag toegegeven. De 35-jarige Boric was het gezicht van grote protesten in Chili. Mensen gingen de straat op tegen ongelijkheid in het land. De betogers kregen het voor elkaar dat er een nieuwe grondwet komt. PvdA-politici reageren bedroefd op het overlijden van partijgenoot Ed van Tijn. Hij was oud-minister en oud-burgemeester van Amsterdam. PvdA-leider Ploemen noemt hem een scherpzinnig en betrokken sociaaldemocraat. Lodewijk Asscher spreekt van een markant en iconisch politicus. Iemand die zijn persoonlijke geschiedenis wist om te buigen in een kracht. Fontijn werd als Joods jongetje twee keer naar kamp Westerbork afgevoerd in de oorlog. Kamerlid Kadisha Ariep roemt Fontijns strijd tegen racisme en onrecht... En volgens VVD-premier Rutte heeft de PvdA Amsterdam als burgemeester door roerige tijden geleid. Het Fontijn overleed gisterochtend en werd 87 jaar.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 Geen CL, maar ik scoorde niet Kulu. BBL kan je brengen naar Kulu. Domme invest, ik ben obsessed. Body correct, dus ik confess. is so fly, ik wil de tongen in jet. Willen 5 star chicks, spreek geen money op.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 Ja doet je best, maar we zijn niet impress. Weekend weer blem, dus mijn focus is weg. Domme invest, domme invest. T-shirt is 6, maar toch kom ik in fest. Het is geen stress, want ik maak het weer back.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 together. Sometimes things just don't work out like we before. Life goes on and people grow out of things that fit before. but Saturday remains the same, and I hope it'll never change. For always and forever. sun. without sacrifice.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 You welcome Sizzler and Shaba. You welcome Tony Rebel and Mojo. You welcome Anthony B. You welcome Daddy Ryan Briggy. You welcome Josie and Charlie. Christmas. We will te enfrento. encontremos. extrañe esa boca tanto tiempo, vamos a perder un momento.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 Y en la playa laat me Spaans voor Yo sé que quieres lo mismo, entonces dámela ya. Vamos dejarnos de cuento que esto no es casualidad. Don, donde tú quieras, lo hicimos en la piscina y en la escalera, en la cama y en la playa niet uit waar of hoe.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 Said you're gonna wenst jullie allemaal fijne dagen en een